uur One Nieuws en weer in één keer met Frits Mulder. Wolkenvelden, ook af en toe zon en vooral in het noordoosten kans op een lokale bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. President Bush heeft officieel bekendgemaakt dat hij in de lente of aan het begin van de zomer Sovjetleider Gorbachev zal ontmoeten, waarschijnlijk in Washington. De ministers van Buitenlandse Zaken, Baker en Shevardnadze, hebben in de staat Wyoming afspraken gemaakt over de topontmoeting. De Sovjet-Unie heeft bekendgemaakt dat het omstreden radarcomplex in Krasnojarsk zal worden ontmanteld, zodat dat geen belemmering meer is voor besprekingen over beperking van de tactische kernwapens. Paus Johannes Paulus II zal de komende week opnieuw een beroep doen op de moslims in Libanon om te komen tot een oplossing van de burgeroorlog. De inhoud van de brief, de eerste die het hoofd van de katholieke kerk aan moslims heeft gestuurd, zal dinsdag openbaar worden gemaakt. Een maand geleden zei het Vaticaan dat het pogingen in het werk stelde een bezoek van de paus aan Libanon te regelen. Inmiddels lijkt het bestand in Libanon redelijk te worden nageleefd. In Siberië hebben 20.000 inwoners van de stad Jurga hun huizen moeten verlaten door brand in een nabijgelegen munitiedepot.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 Heel weinig gekletst vandaag zoals gewoonlijk. En ook nog eens heel weinig commercials zoals elke zondag. Hier zijn de Walker Brothers en Make It Easy On Yourself. Uit de 60 jarige straks door Rod Stewart met Crazy About Her. Oh, breaking up is so very hard. him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through, and maybe. is Cable One, cable casting in stereo from the ECS satellite. pianodeuntje op de achtergrond. Pet Boone met Moody River. En ik neem aan dat je inmiddels lekker aan je zondagmorgen ontbijt zit. Misschien wel een gebakken eitje op zijn Engels of een croissantje op zijn Frans. Het doet er niet toe. Je hebt in elk geval Cable One aanstaan met de allergezelligste zondagmorgen muziek. Straks Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Gevolgd door de enige echte Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Nieuwe vrienden maken? Of zin in een leuk gesprek? Stel dan gezellig de partyline. 06 320 330 want op de partyline is het altijd feest. Dag en nacht. Partyline. Telefoneren met z'n tienen tegelijk. 50 cent per minuut. even wennen deze plaat. Shakespeare's Sister, twee dames. En de belangrijkste van de twee is zeker Chivon die vroeger bij Bananenramen zat. En tegenwoordig ook wel door het leven gaat als mevrouw Dave Stewart van The Eurythmics. Maar Dave Stewart heeft deze plaat niet geproduceerd, wat ik toch wel een beetje vreemd vind eigenlijk. Hè? Dat doe je toch als je getrouwd bent voor elkaar. Dit is Dave Barry met This Strange Effect uit 1965. En straks Whitney Houston en André van Duin op Cable One, The Station of the Stars. got this strange effect on me, and I like it. You got this strange effect. long radio station you're listening to, tell them it's Cable One. Hij heeft mijn aftershave. Daarvoor houdt hij der TV. Hij heet eigenlijk Kees hond, maar lukt hier in de buurt rond al. De Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. Want met zijn charme maakt hij ieder TV gek. De de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek. De hoogte. Hij is niet de houtjes, in de buurt van vrouwtjes. Hij heeft het niet van een vreemde, ik was het die hem trainde. Hij heet eigenlijk Kees op, maar loopt hier in de buurt rond als... De hotdog! Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. En zelfs de poedel van de burgemeester ook. Elke dag, het klinkt misschien raar, staan er zeker tien voor hem klaar bij de laatste komt er uit zijn oren De hotdog! Ja, de hotdog voelt zich de held. Hij is zo op grootjes gesteld. Daarom staat hij nu ook in het Guinness Boek vermeld. De hotdog! De vrije vertaling van Bird Dog van de Everly Brothers. André van met de hotdog. En dan moet ik altijd meteen aan de laatste uitzending van Dierenbingo denken. Want daar was hij te gast. En daar zong hij voor het eerst het lied op de tv. En als die man natuurlijk al geestig als je hem op de televisie zit. Maar als je zo'n 15 centimeter van het hoofd met dat rare bulletje en het hoedje staat. Dan is hij helemaal super komisch. Voor André van hoorde je Whitney Houston met How Will I Know op Cable One. En als je nu mijn gedachten kon lezen. Dan wist je dat we nu Violet Wills gaan draaien. Hoewel je het ook een beetje aan het intro kunt horen volgens mij. If you could read my Mind op Cable One, gevolgd door A Groovy Kind of Love van de Mindbenders en daarna Randy Crawford. You're listening to Cable One with the soundtrack of your life. Crawford met Knocking on Heaven's Door. Haar allernieuwste single. Met daarop ook Eric Clapton en David Sanborn. En dat zijn toch geen kleine namen. Prachtige single. Daarvoor de Mindbenders met A Groovy Kind of Love. En wat ik nog vergat te vertellen is dat deze plaat Knocking on Heaven's Door... eigenlijk komt van de film Lethal Weapon 2. En daar ben ik pas naartoe geweest. Is een echte aanrader. Vooral die Mel Gibson, die vond ik niet bepaald vervelend. En zo denken een heleboel dames over deze zanger. Gerard Joling met Ticket to the Tropics, gevolgd door Glenn Miller, Pennsylvania 65000. van de Temptations op Cable One op deze zondagmorgen. Opnieuw uitgebracht natuurlijk met Smokey Robinson, met daarvoor Glenn Miller en de Pennsylvania O. Oh oh. En daar werd niet zo heel gek veel in gezongen, werd een beetje in gebeld en in geroepen. Maar het blijft een absolute klassieker hebben nog één plaat voor je tot aan het nieuws van 11 uur. En die komt wederom uit de 60 e jaren. Het is Scott McKenzie met San Francisco. En ik zou zeker blijven luisteren. Want in het komende uur van 11 tot 12 draai ik onder andere platen van Frank Sinatra met Nancy Sinatra. Cliff Richard, Connie van der Bos, Kylie Minogue, Leonard Cohen, Michael Jackson, Margaret Singana. En nog veel en veel meer. Dus blijf er lekker bij op zondagmorgen. 11 uur, One Nieuws en weer in één keer met Frits Mulder. Wolkenvelden, ook af en toe zon en vooral in het noordoosten kans op een lokale bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. De zeven rijkste westerse industrielanden gaan de economische hervormingen in Polen steunen. Tijdens een vergadering in Washington riepen de zeven landen de Poolse regering op een saneringsplan op te stellen in samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds. De industrielanden gaan Polen helpen bij de verlichting van de schuldenlast en ook met directe financiële en materiële hulp. In Colombia zijn vier mannen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moord op presidentskandidaat Galan. Volgens een militaire woordvoerder hebben de vier inmiddels bekend. Algemeen wordt aangenomen dat ze hebben gehandeld in opdracht van de drugsmafia... omdat Galan tijdens zijn campagne had aangekondigd de drugshandel keihard te zullen bestrijden. Het dagblad van de communistische partij in de Sovjet-Unie, de Pravda, boekt een fors abonneeverlies. Volgens berekeningen van de Russische televisie zal het aantal abonnementen volgend jaar verder dalen tot een derde van het huidige aantal. De lezers schakelen massaal over op dagbladen die een meer vooruitstrevende koers varen. Tot zover het nieuws. Meer nieuws over een uur. Frankie Valli was de zanger van dit nummer uit de 70 jaren. Van de film Grease natuurlijk, kan ik me nog heel goed herinneren. Met in de hoofdrollen Olivia Newton-John en natuurlijk John Travolta. Hartstikke leuke film. Frank en Nancy, vader en dochter nu op Cable One in het prachtige duet Something Stupid. Met daarna de Rolling Stones met Mixed Emotions. I know I stand in line until you think you have the time to spend chance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never blue. Lucky lips. Lucky lips will always find a love that's true. I don't need a four leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms. Ja hoor. De Lucky Lips van Cliff Richard. Als je die hebt, dan gaat alles goed met je. De grote vraag blijft natuurlijk, hoe kom je aan die Lucky Lips? Dat lijkt me minder makkelijk. Daarvoor de Rolling Stones. In een interview werd ze onlangs gevraagd. Zijn jullie nog wel energiek genoeg om zo'n grote tournee te maken? Waarop de Stones antwoorden. Dat moeten jullie maar aan onze vrouw vragen. Vind ik eigenlijk wel zo'n goed antwoord. Straks krijgen we op een rijtje Paul McCartney met My Brave Face. Daarna Connie van der Bos met Oma Ari. En Kali Minogue's nieuwe single Wouldn't Change a Thing. My brave, my brave, my gestaan. Daar trad hij op als Mr. Matokari. De sterkste man van hier tot aan de maan. De kinderen, ze wisten waar die woonde. We stonden er geregeld op zijn stoep. Omdat hij ons zijn kunsten nog vertoonde hij gaf een limonade op de tafel van een trommelstoel. Hij hield niet van capsones en bombari. Maar kinderen, die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Arie. Dat te beter bij hem dan wanneer. zat wel een keer in de penarie. Om ruzie thuis of honderd regels trap. Dan klopte je maar aan bij oma Ari. De zorgen vielen daar zo van je af. En al werd die oude kermisklant wat grijzer. Voor ons bleef hij nog trouw aan zijn beroep. Hij boog met blote handen staven ijzer. Hij gaf een limonade op de tafel van een trommelsnoep. Hij hield niet van katsones en bombari. Maar kinderen die mocht hij des te niet. Je noemde hem gewoon maar oma Arie. Dat was de lever bij hem dan beneden. Voor mij heeft hij de hemel wel verdiend. Hij hield niet van capsones en bombari. Maar kinderen, die mocht hij des te meer. Je noemde hem gewoon maar oma Ari. Een eretitel mooier dan meneer. Een eretitel mooier. La ik ga joggen... omdat ik toch wel tijd vond weer eens wat aan de conditie te gaan doen. Nou, ik heb het geweten, hoor, terwijl ik toch braaf al die, uh, die warming-up oefeningen van tevoren gedaan had... en toen eh, een half uur ben gaan lopen. Nou, ik kan nu dus helemaal niet meer lopen. Ook niet meer gewoon. Verschrikkelijke spierpijn. Het is om gek van te worden. Maar goed, wij gaan gewoon door op Cable One met Leonard Cohen en Suzanne... en straks Michael Jackson en Margaret Singana.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 And you want to travel with her, and you want to travel blind. You can trust her, for she's Margaret met de titelsong van Shaka Zulu, We Are Growing. En daarvoor was het Michael Jackson, een hele lange uitvoering van Wanna Be in Something. En Michael Jackson zal wel niet in zo'n goed humeur zijn op dit moment. Want zijn zusje Latoya is volgens de popberichten onlangs in het huwelijk getreden. En op zich is dat nog niet zo erg natuurlijk. Maar het is met een bordeelhouder en dat vindt hij toch ietsje minder, die Michael. dankjewel hoor. Link Collins met Walter Nita op Cable One met Mr. Big Stuff. En Who Do You Think You Are met daarvoor een ander Mr. Big Stuff. Percy Sledge die slechts twee hele grote hits heeft gehad in zijn carrière. Maar dat waren dan ook wel wereldhits, want die zingt hij volgens mij nog steeds in diverse televisieprogramma's. De eerste natuurlijk When a Man Loves a Woman en de plaat die je hoorde was My Special Prayer. We gaan nu naar 1983, het Eurovisie Songfestival. Ze wonnen niet, maar wel leuk. Vulcano. Als je nou van iemand niet zou mogen wensen next to my name. Roses are red. girl. She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book two roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as Rozen verwelken schepen vergaan, maar onze liefde zal altijd bestaan. Zoiets is het volgens mij, deze plaat van Bobby Winton uit de 50 jaren, Roses Are Red. Je hebt er nog eentje van me te goed tot aan het nieuws van 12 uur en dat is de nieuwe van Ziggy Marley en de Melody Makers. En nou lees ik zojuist in een popblad dat die Melody Makers familieleden van hem zijn. Dat zijn ehm, zijn zusjes, zijn twee oudere zusjes en ook nog zijn broer. En die familie blijft altijd bij elkaar, heeft Ziggy gezegd. Hij zal nooit een contract aannemen van een platenmaatschappij als hij niet met zijn familie mag werken, want ze zingen al met z'n allen sinds 1979. Komt hij aan, Ziggy Marley met Look Who's Dancing. Sundays between 4 and 6 on Cable One. Music from Marlborough Country. Het is 12 uur, Cable One Nieuws en weer in één keer met Frits Mulder. Wolkenvelden, ook af en toe zon en vooral in het noordoosten kans op een lokale bui. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. De mediawet is altijd duidelijk geweest over zenders als TV10 en Veronique. Dat zei minister Brinkman van WVC voor de Avro Radio. De wet laat deze commerciële initiatieven niet toe en de boel kan niet met technische trucjes geforceerd worden, al dus Brinkman. Hij waarschuwde dat bij een verbod van het commissariaat voor de media er zware boetes zullen worden uitgedeeld als de commerciële tv-zenders toch via de kabel gaan uitzenden. Op de internationale luchthaven bij de Libanese hoofdstad Beirut is voor het eerst in zes maanden een vliegtuig geland. Dat is mogelijk geworden doordat gisteren in Libanon een staakt het vuren van kracht werd dat redelijk wordt nageleefd. Het afgelopen half jaar was er geen burgerluchtverkeer mogelijk door de zware gevechten tussen christenen en moslims. Ook de haven van Beirut was vanmorgen voor het eerst sinds zes maanden weer toegankelijk. In India is een tweemotorig vliegtuigje in een stuwmeer gestort. Volgens de luchtvaartautoriteiten explodeerde het toestel ongeveer een half uur na de start van het vliegveld van Pune.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 Gilbert O'Sullivan over het huwelijk matrimony uit de 70 jaren. En we gaan nu luisteren naar Tom Jones. En dat schijnt niet zo'n lievertje geweest te zijn daar in die 60 en 70 jaren. Zo weet ik dat hij een verhouding heeft gehad met een van de Supremes. Want ik heb dat boek gelezen en daar staat het zwart op wit. En nu wordt er ook weer gezegd dat hij ergens een kind heeft verwekt bij een meisje uit Londen. En die heeft daar maar liefst, ik geloof, drie of vier miljoen gulden voor gekregen. Hm. Niet slecht, moet ik zeggen. Hier is hij met een prachtig dramatisch lied uit die 60 jaren. Het heet Delilah en straks Tears for Fears op Cable One. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. op de neus waren wel de Cascades met Rhythm of the Rain. Ik ben trouwens alweer heel druk bezig met de voorbereidingen voor het programma Linda. Want op 6 oktober dan is het weer zover. De eerste uitzending. En ik zou beslist kijken, want we hebben het over de befaamde dode sprong. Je weet wel, waar mensen met een enorm elastiek van gigantische hoogtes afduiken. Verder hebben we Annabeth Berendsen als gast. Je denkt misschien wie is dat, maar zij is een filmster in Turkije. De kleinste rappers en we besteden aandacht aan Batman. En dit zijn Wendy en Lisa op Cable One met Lolly Lolly. vaak Lolly Lolly nu. Kortom, de cd skip. Dus helaas Wendy en Lisa. We gaan naar Johnny Guitar Watson en A Real Mother For You. Klinkt beter, toch? Afkloppen. making milk out of powder. Cable casting in stereo from the ECS satellite. Guarda quella stella, persa nello spazio, ma che suono avrà? Io ti sto pensando, io ti sto cantando, met alle van Tony Esposito... die ooit een hele grote hit had met het nummer Papa Chico. En deze heet Conga Radio met daarvoor uit de 70 jaren... Johnny Guitar Watson en A Real Mother For You. En zoals je gewend bent van ons gaan we nu weer een hele oude draaien. Dit keer eentje van Corrie Brokken. Nou, kennen het niet, maar het schijnt van Jean Asnavour te zijn. Het heet La Mama en straks Donald Fagan met IGI op Cable One. Zij is zigeunerkoningin, koningin... Zij heeft de trots van een vorstin en toch zegt iedereen, la mama. Zij is de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed. Waar ook haar onderdalen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen goed, dat weet men niet, het lijkt en het voorziet. En de zigeunerkaravaan vertrekt komt overal vandaan naar La Over de bergen het ravijn, zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar Mama. En elke voer van maan tot spoed, men weet, men voelt in elke stoet. En zacht, weemoedig klinkt een lied van stil verdriet, Ave Maria. Ave Maria. La mama wacht, dat voelt een kind. Ze gaan gedragen door. overal vandaan. Ze zijn op tijd staan om haar heen, ze lieten haar zo vaak alleen, maar nu is iedereen bij mama. Haar zwarte haar werd zilvergrijs, haar hart was mild, haar liefde wijs het afscheid valt haar nu niet zwaar, ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blik in rond naar Giorgio eens een vagebond. En Mario de gitarist, la mama heeft ze zo gemist. Oh, la mama. Zij was koningin, zij had de trots van een vorstin. En toch zei iedereen, la mama. Zij was de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen, la mama laat hen nu alleen. slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig nacht, haar laatste kus, zij moeten gaan. Zij kwamen overal vandaan, maar haar beest haar hart, haar geest zal took from me and left me alone with old memories through the mirror of my mind, through these tears that I'm crying, reflects the hurt I can't control.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 wat niet al gevraagd is, want dat is het probleem vaak met dat soort popsterren. Die hebben honderden interviews gedaan en al die vragen zijn al een keer gesteld. Dus ik zit me echt een beetje suf te piekeren hier. Maar we komen er wel uit. En ondertussen draaien we een hele mooie plaat op cable 1 van niemand minder dan Neil Diamond met Lady O uit de 70 jaren... en straks Roy Orbison met Pretty Woman op Cable One, The Station of the Stars. Hallelujah, I've been waiting around such a long, long time. Believing I couldn't make you mine. wanting you What you bought a giving you and me hurts a lot, you know it does. It hurts a lot, baby. Oh, lady, oh. Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights. they burn so bright. With me, I walk the city night. To forget you, lady. eindelijk gevonden. Dit is Cable One. Met muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. einde vind ik dat. Roy Orbison met Pretty Woman, een hele grote hit uit de 60e jaren. En ontzettend jammer dat die man op zo'n jonge leeftijd overleden is. Vorig jaar december overleed hij vlak nadat ik hem nog gesproken had op het Diamond Awards Festival. Dat was in november, de maand daarvoor. Een groot idool van mensen zoals Elvis Presley en Bruce Springsteen. Allemaal waren ze fan van Roy Orbison. Voor Roy Orbison hoorde je Neil Diamond op Cable One met een prachtig nummer uit de 70e jaren, Lady O. En ook nog André Hazes met zijn allernieuwste single jammer. En dit is Notes met Adult Education. Notes, Adult Education. Ik ga afscheid van jullie nemen, want we hebben nog twee plaatjes slecht goed tot aan het nieuws van 1 uur. En dan is het weer de beurt aan mijn collega's van Cable One om het van me over te nemen. Ik wens je een hele fijne zondag verder en graag tot volgende week. Hier zijn de Drifters met Up on the Roof en daarna krijg je als het goed is ook nog Jive Bunny en Swing the Mood. Veel plezier vandaag. When this enige station dat de Song of the Day draait.